Eerst het NOS nieuws van 3 uur. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Californië... zijn drie doden gevallen. Het gaat om een leerling van acht, een lerares en de schutter zelf. De dader van 53 en de lerares waren getrouwd. De man kwam de klas binnen en opende het vuur op zijn vrouw. Twee kinderen die achter haar stonden werden ook geraakt. De man pleegde daarna zelfmoord. Een van de geraakte kinderen overleed later in het ziekenhuis... Het andere kind is zwaar gewond. De Amerikaanse aanval van vorige week op een Syrische luchtmachtbasis... heeft een vijfde deel van de oorlogsvliegtuigen van president Assad verwoest. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn ook Syrische munitiedepots... tankinstallaties en luchtafweersystemen vernietigd. De luchtaanval van donderdagnacht was een wraakactie voor de gifgasaanval op een rebellenbolwerk een paar dagen eerder. Die zou zijn gepleegd door de Syrische luchtmacht. Bijna 100 mensen kwamen bij de zenuwgasaanval om het leven. De politie heeft in Utrecht een man opgepakt die verdacht wordt van 17 plofkraken in Duitsland. Het gaat om een Marokkaanse Nederlander van 28. Er liep een Europees aanhoudingsbevel tegen hem. Zijn handlanger is nog spoorloos. De politie kwam de twee vorig jaar op het spoor toen agenten in een gestolen auto spullen vonden die voor een plofkraak waren bedoeld. Mogelijk horen de verdachten bij de Audi-bende, een groep Nederlanders die geregeld plofkraken pleegt net over de Duitse grens en in Audi's op de vlucht slaat. De juryprijs van het Amsterdams Kleinkunstfestival, ook wel de Wim Zonneveldprijs, is gewonnen door Lonneke Dort. Volgens de jury heeft de theatermaakster sterke liedjes die taalvaardigheid laten horen en die kleine verrassingen in petto hebben. Bij de uitreiking in de Kleine Comedie in Amsterdam versloeg Dort de twee andere finalisten, de lachende derde en Danielle Schel. Die laatste ging wel aan de hal met de publieksprijs. De AKF Zonneveldprijs is een van de meest prestigieuze prijzen voor jonge theatermakers. Het weer, langzaam meer bewolking en het koelt af naar 1 tot 5 graden. Overdag ook overwegend bewolkt met hier en daar een enkele bui.